Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Pakistan hebben vrouwen gedemonstreerd tegen de manier waarop de politie een groepsverkrachting behandelt. Honderden vrouwen kwamen bijeen in Islamabad, Lahore, Karachi en Peshawar. Dinsdagavond werd een vrouw langs de snelweg buiten Lahore verkracht door twee gewapende mannen. Ze was daar gestrand met een lege tank. De hoogste politieman die op de zaak werd gezet legde de schuld bij het slachtoffer. Hij zei dat ze niet s'avonds had moeten reizen en erop had moeten letten dat ze genoeg benzine had. De demonstrerende vrouwen vragen om zijn ontslag. De film Nomadland van regisseur Chloe Zhao heeft de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië gewonnen. Nomadland vertelt het verhaal van een vrouw, gespeeld door Frances McDormand... die tijdens de Grote Depressie rondreist door het westen van de VS. De Britse Vanessa Kirby won de prijs voor beste actrice... voor het drama Pieces of a Woman. En de beste acteur was de Italiaan Pier Francesco Favino uit Padre Mostro. In Duitse steden zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. In München ging het volgens de politie om 10.000 demonstranten. Dat is het dubbele van wat was aangemeld, maar de betoging verliep rustig. In Hannover waren ongeveer 1100 mensen op de been. Afgelopen maand waren er al vaker van dit soort betogingen die tienduizenden mensen trokken. De autoriteiten beëindigden veel bijeenkomsten vroegtijdig omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Naomi Osaka heeft de titel veroverd op de US Open. De Japanse, die het tennistoernooi twee jaar geleden ook al won... rekende in drie sets af met de Wit-Russin Victoria Azarenka. 1-6, 6-3, 6-4. Eerder op de avond won rolstoeltennister Diede de Groot het toernooi voor het derde jaar op rij. De Nederlandse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale Yui Kamiji met 6-3, 6-3. Het weer. Het koelt vannacht af naar 9 tot 14 graden.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 But the problem is I never looked into my own face. been way too long. I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my same space problem is I never looked into my own face. It's been way too long, I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my same space. But the problem is I never looked into my own face. Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Can I be free from these boundaries? And will I You can be too patient. deep within your soul, I wouldn't have been didn't waste it. Now we got the chance to experience We gotta take it. with both hands. Let me meet every demand. Girl, let me make it. Oh. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. There was no way I could ignore. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Don't think I'd ever rest at night. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Ooh. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. then you set me into flight. I just wanna hit it like then my, I just wanna I did my toes and I all of my fantasy.